uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het boerenprotest in Brussel tegen het landbouwbeleid dreigt uit de hand te lopen. De boeren proberen te voet en met tractoren op te rukken naar het hoofdkwartier van de Europese Commissie op het Soemanplein. Maar daar staat de ME opgesteld. De boeren bekogelen de agenten met eieren en steken autobanden in brand. Ze protesteren tegen het Europese landbouwbeleid en stellen dat ze te weinig geld verdienen en te weinig hulp krijgen. Volgens de organisatoren zijn ongeveer 5000 boeren aanwezig met ongeveer 1500 tractoren. De grootverdieners onder de bankiers zitten in het Verenigd Koninkrijk. Bijna 2100 Britse bankiers verdienen meer dan 1 miljoen euro per jaar... blijkt uit onderzoek van de EBA, de Europese toezichthouder op de banken. In Nederland zijn er 32 bankiers die een miljoen of meer verdienen. In Griekenland is er één bankier die meer dan een miljoen euro per jaar krijgt. Nederlandse supermarkten verkopen steeds minder zogeheten plofkip. Dat blijkt uit een steekproef van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Plofkip is de benaming van dierenactivisten voor vleeskuikens die in korte tijd worden vetgemest in vaak minder diervriendelijke omstandigheden. Volgens Wakker Dier was deze zomer ruim 60% van de kip in de supermarkt plofkip. Vorig jaar was dat nog 80%. Medewerkers van de rechtbank in Maastricht hebben vanochtend korte tijd hun werk neergelegd. Ze protesteren tegen bezuinigingsplannen van de Raad voor de Rechtspraak. Die wil Roermond tot hoofdlocatie maken in Limburg, waardoor alleen nog kleinere zaken in Maastricht worden behandeld. De verandering is gepland voor 2018. De bezuinigingsmaatregel treft niet alleen Maastricht. Dezelfde plannen gelden ook voor de rechtbanken van Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad en Zutphen. Het weer wisselend bewolkt en een paar lichte buitjes. Er staat een noordelijke windkracht 3 tot 5. Vanmiddag geleidelijk wat meer zon, dan wordt het een graad of 17. Morgen weinig verandering, maar wel wat meer zon. En vanaf woensdag nog wat meer zon en warmer. Dit was het... DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij Westpoort een file van 3 kilometer richting Den Haag. De rechterrijstok is er dicht door een kapotte auto.